Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor een wetsvoorstel dat een einde maakt aan de shutdown. De Amerikaanse federale overheid ligt al 43 dagen plat... omdat de Republikeinen en Democraten het niet eens werden over het nieuwe begroting. De Democraten wilden niet met de begroting instemmen... omdat het verlengen van de zorgverzekering van 24 miljoen Amerikanen ontbrak. De Republikeinen willen dat dit apart behandeld wordt en kregen uiteindelijk hun zin. De shutdown was de langste uit de geschiedenis van de VS. Mensen met weinig geld hoeven volgend jaar bij zorgverzekeraar Mensis geen eigen risico meer te betalen. Wie voor de speciale polis in aanmerking komt, wordt door de gemeente bepaald. Mensis hoopt dat door de maatregel mensen die bang zijn voor hoge kosten toch geholpen kunnen worden. De maatregel geldt voorlopig alleen voor mensen uit Groningen, de Achterhoek, Twente en Arnhem. De Sinterklaasintocht in Ierseke gaat dit jaar niet door. Actiegroep Kickout Zwarte Piet heeft een demonstratie aangekondigd in het Zeeuwse dorp. Dat was vorig jaar ook zo. De demonstratie liep toen uit de hand doordat tegendemonstranten met eieren gooiden. Het Sinterklaascomité in Ierseke zegt dat de veiligheid van de kinderen dit jaar niet gegarandeerd kan worden. In de Australische deelstaat Victoria is een wet ondertekend die de oorspronkelijke inwoners van Australië meer zeggenschap moet geven over beslissingen die hen aangaan. Het is voor het eerst in Australië dat zo'n wet is aangenomen. Naast formele excuses is in het verdrag afgesproken dat er een permanente adviesraad komt die de regering van Victoria zal adviseren. Over de wet is bijna tien jaar gepraat.